Citydijkers met het NOS-journaal. Rusland zal worden afgesneden van internationale financiële markten als het Oekraïne binnenvalt. Ook zal het land de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd, zei voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie. Het is voor het eerst dat het Westen details geeft over eventuele sancties tegen Rusland als het tot een inval komt. Volgens Amerikaanse media zou Rusland daar al de opdracht voor hebben gegeven. Moskou ontkent dat en zegt zelf dat er sprake is van militaire oefeningen op verschillende plaatsen langs de grens met Oekraïne. De Amerikaanse president Biden en zijn Russische ambtgenoot Poetin staan in principe open voor een topoverleg over de situatie rond Oekraïne. De Franse regering heeft dat bekendgemaakt nadat president Macron met zowel Biden als Poetin had gebeld. Het was voor de tweede keer dat Macron in korte tijd de Russische president Poetin aan de lijn had. In het eerste gesprek benadrukten beide presidenten ook al dat het belangrijk is om tot een diplomatieke oplossing te komen. Maar topoverleg zou wat Frankrijk betreft alleen kunnen plaatsvinden als er geen inval komt. De brand in een appartementencomplex in Kaag is onder controle, meldt de brandweer. Het vuur brandt nog wel en zal nog lang doorbranden vanwege de bouw van het complex, verwacht de brandweer. De brand brak afgelopen avond uit in Kaag. 30 bewoners moesten worden geëvacueerd. Zij zijn opgevangen in een hotel. Een man op leeftijd wordt nog vermist. De brandweer houdt er sterk rekening mee dat hij nog in het brandende pand zit en niet meer in leven is. Platenmaatschappij Sony Music verbreekt de samenwerking met rapper Lil Kleine. In een verklaring die in handen is van verschillende media... verwijst Sony naar de verdenking van mishandeling van zijn vriendin. Op beelden die eerder op social media verschenen zou zijn... zou te zien zijn hoe Leeuw Kleine zijn vriendin uit een auto trekt en mishandelt. platenlabel zegt dat gedrag op geen enkele manier te tolereren. Het weer op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, maar vanaf het eind van de ochtend opnieuw regen.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 I don't think you'll understand. I'm telling you, girl, I can tell you've been we understand. Don't be ashamed of your friends. you feeling Girl, you're my girl, we your girls. not you know that we love you? Girl, take a good look at yourself.